Jasper Leegwater met het NOS Journaal. President Trump heeft aan boord van Air Force One aangekondigd... morgen met importheffingen voor staal en aluminium te komen. Hij zei tegen journalisten die ook in het presidentiële vliegtuig zaten... dat de importheffingen 25% zullen bedragen. Trump was onderweg naar New Orleans voor de Super Bowl. Hij is de eerste zittende president die aanwezig is bij de American Football Finale. Trump dreigde eerder met 25% invoerrechten op alle goederen uit Canada en Mexico. De Israëlische delegatie die gaat onderhandelen over de tweede fase van het staak het vuren met Hamas is aangekomen in Qatar, zegt het kantoor van premier Netanyahu. De eerste fase ging op 19 januari in en geldt in beginsel tot begin maart. Over de tweede fase moet nog onderhandeld worden. In die fase moeten nog meer gijzelaars vrijgelaten worden... in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen. En het Israëlische leger moet zich verder terugtrekken. Of het zover komt lijkt allerminst zeker. De Israëlische krant Haaretz schreef vandaag op basis van anonieme bronnen... dat de delegatie in Qatar daar voor de show zou zijn... en dat Netanyahu geen tweede fase wil. Het eerste grote tv-debat tussen bondskanselier Scholz van de SPD en CDU-leider Merz heeft geen grote winnaar opgeleverd. De twee kruisten de degens over thema's als migratie, de economie en de rol van Duitsland op het wereldtoneel. Volgens de laatste peilingen wordt de CDU twee keer zo groot als de SPD. De Christendemocraten zouden verreweg de meeste stemmen krijgen, direct gevolgd door de radicaal-rechtse partij AFD. En Carlos Alcaraz heeft het ABN AMRO Open tennistoernooi in Rotterdam gewonnen. De Spanjaard was in drie sets te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. Voor Alcaraz is het de eerste keer dat hij een indoor toernooi wint. Het weer, het is eh, best koud.